1 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Alle republikeinse gedelegeerden zijn bezig met een plan om alsnog te voorkomen dat Donald Trump de republikeinse presidentskandidaat wordt, meldt de Washington Post. De gedelegeerden zijn onder meer gevallen over Trumps racistische opmerkingen over een rechter met Mexicaanse ouders en zijn uitspraken over de aanslag in Orlando. De gedelegeerden proberen het voor elkaar te krijgen dat mensen op de partijconventie kunnen stemmen op wie ze maar willen ongeacht wie de meeste stemmen binnenhaalde tijdens de voorverkiezingen. De politie heeft een man opgepakt in verband met de gewelddadige dood van een krantenbezorgster in Rotterdam-Delfshaven. De vrouw van 51 werd vorige maand neergestoken en bezweek een week later aan haar verwondingen. De verdachte is een 29-jarige man uit Schiedam. Het motief voor de steekpartij is nog onduidelijk. Mogelijk probeerde de dader de krantenbezorgster te beroven. De man die een dodelijk ongeluk veroorzaakt in het Gelderse Zelhem... had de auto waarin hij reed gestolen van een psycholoog... die justitie naar zijn huis had gestuurd. De man reed frontaal in op een auto met daarin een vader, moeder en twee kinderen. Een jongetje van vier kwam om. De autodief probeerde te vluchten, maar omstanders hielden hem tegen. Volgens het OM was vlak voor het ongeluk de psycholoog bij hem geweest vanwege een strafzaak. De moord op de Britse politica Joe Cox was een gerichte aanval. Het lijkt er sterk op dat de dader alleen handelde, zegt de Britse politie. Kort na de moord op de Labour-parlementariër werd de 52-jarige dader opgepakt. Regisseurs zoeken het motief in rechtsextremistische hoek. Ze proberen te achterhalen hoe de dader aan een vuurwapen is gekomen.